Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Ronald Plasterk en Pieter Omtzigt hebben bij elkaar gezeten. De lucht moest geklaard worden omdat Omtzigt nog niet akkoord is met Plasterk als nieuwe premier heeft onder meer te maken met gedoe over een dienstauto die omzicht leende... en Plasterk die dat in de Tweede Kamer aan iedereen vertelde. Nou, vanochtend zei Plasterk daar sorry voor in een ingezonden brief in de Telegraaf. Dat zegt mijn collega Ewoud. Hij heeft inderdaad eh, sorry gezegd in de krant, in het openbaar aan, eh, aan omzicht. Het is niet de manier waarop Omtzigt werkt, eh, zou je kunnen zeggen, doorgaans. maar Plasterk heeft daarmee wel naar buiten nog eens gezegd... dat hij vooral die opmerking dus over die dienstauto niet had moeten maken. het is wel een opmerkelijke manier om dat, om dat te doen. Wat er uit het gesprek van net is gekomen, weten we nog niet. Een half miljoen voor de NS en bijna 3 miljoen voor ProRail. Zoveel moeten de twee bedrijven dokken omdat er te veel misging op het spoor. Nou, de belangrijkste reden voor de boetes zijn vertragingen op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. Meer dan een kwart van de reizigers op dat traject had vorig jaar meer dan 5 minuten vertraging. Twee eindexamenkandidaten in het Zuid-Hollandse Papendrecht... hebben hun examen Nederlands gemist... omdat ze iemand hebben geholpen die bewusteloos op straat lag. op weg naar school zag een jongen een man bewusteloos dus op straat liggen. Een schoolgenoot die langs fietste belde toen 112. Ondertussen reanimeerden ze de man... maar kwamen ze te laat voor hun examen. Ze mogen die volgende maand alsnog doen. De man van 82 is met een hartslag naar het ziekenhuis gebracht. En Quincy Promes is vrijgelaten in Dubai. De voetballer zat eh, sinds maart vast. Hij kreeg in Nederland zelfstraffen voor cocaïnehandel en het neersteken van zijn neef. Nederland vroeg Dubai om uitlevering. Daar wordt nog naar gekeken. Hij is nu weer onder eh, voorwaarden vrij. Wat die precies zijn, weten we niet. Dat zegt deze journalist van het Parool. In algemene zin zijn die voorwaarden, moet je denken aan... Eh, eh, je mag het land niet verlaten, een borgsom... De, de, plicht om bij elke oproep te verschijnen. Dus het is, het is ook niet zo dat Quincy Promes nu van de haak is... om het zomaar eens even te zeggen. Promes was in maart voor een trainingskamp met zijn Russische team in Dubai en werd opgepakt nadat hij was doorgereden na een ongeluk. Het weer in het midden en zuiden van het land trekken er zometeen zware buien over. Later vanavond droogt het overal op. Morgen begint het droog, later opnieuw regen. Het wordt dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB begint nu ook wat drukker te worden op de wegen in onze regio. 100 kilometer file bij elkaar. Files met de meeste vertraging die vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want er staat een kapotte vrachtwagen de rechterrijstrook te blokkeren bij Hoogmade. Vanaf Hoofddorp 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. A6 Muiden-Lelystad, 10 minuutjes bij Lelystad. 10 minuutjes op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Purmerend rijdt het langzaam. Kort klein kwartiertje op de A9 vanuit Amstelveen naar Den Helder bij Heilo. 9 kilometer file vanaf Uitgeest rijdt het langzaam.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 cool with. I'ma bring the cool whip. Then I want you two strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Oh. Telling me them diamonds when she know they rhymes. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Vandross. You gon' take your pants hands off. I'ma play this Gladys night. Me and you gon' get it right. come to rockin' the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messing with Kyle, man, and twist on a shot, and I be sipping Hennessy. Piss on my Ruby, while I smoke a B. You can pick with me, put it on the G. And now it's.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 Omtzigt en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels over Plasterk als minister-president. De loodgieter uit Vlaardingen, die al ruim een jaar doelwit is van aanslagen, mag voorlopig niet naar huis. De gemeente heeft zijn woning voor nog eens drie maanden gesloten vanwege aanhoudende dreiging. De gevechten in Jabalia in de Gazastrook behoren tot de hevigste sinds het begin van de oorlog. Dat zegt het Israëlische leger. Lange tijd leek Israël het noorden van de Gazastrook onder controle te hebben. Maar de laatste tijd zijn er weer steeds meer gevechten.